uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De politie wil minder tijd kwijt zijn aan meldingen over verward gedrag. Het aantal meldingen is het afgelopen jaar verder opgelopen tot bijna 150.000. Vaak gaat het om niet-acute situaties die agenten veel tijd kosten. De politie roept het kabinet daarom dringend op te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Zo wil de politie op iedere meldkamer iemand met verstand van verward gedrag om de telefoontjes te beoordelen. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn afscheidsspeech gewaarschuwd voor een gevaarlijke machtsconcentratie bij een paar extreem rijke mensen. Zonder hun namen te noemen was het duidelijk dat hij doelde op miljardairs Elon Musk en Mark Zuckerberg, die recente banden met Bidens opvolger Donald Trump hebben aangehaald. In de speech zei de democraat dat extreme rijkdom de democratie bedreigt. Maandag draagt Biden het stokje over aan Trump. De brandweer in Los Angeles krijgt gestaag meer vat op de branden die woeden rond de Amerikaanse miljoenenstad. De Eaton-brand, die ten noorden van de stad woedt, is inmiddels voor 45% onder controle. Een dag eerder was dat nog 35%. Tegelijkertijd wordt de wind weer sterker, waardoor de vrees bestaat dat het vuur weer oplaait of dat er nieuwe brandhaarden ontstaan. De brandweer moest de afgelopen dagen ook meerdere kleinere branden blussen die waren aangestoken. In Winschoten in Groningen is vannacht een huis uitgebrand. Volgens omwonenden woonde daar een man samen met zijn hond. Het is onbekend of zij op het moment dat de brand ontstond aanwezig waren... en of zij gewond zijn geraakt. Meerdere buren moesten vanwege de brand een deel van de nacht ergens anders doorbrengen. Vanwege de rook werd een ANEL-alert verstuurd in de omgeving. Het weer, de dag begint grijs en plaatselijk kan er mist voorkomen... Vanmiddag klaart het op en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 4 tot 7 graden.